Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincies hebben forse kritiek op de stikstofplannen van het kabinet. Ze betwijfelen of de stikstofuitstoot snel omlaag zal gaan. En ook blijven boeren in onzekerheid, zei de Brabantse commissaris Ina Adema namens de provincies in Nieuwsuur. Ze waarschuwt dat het zo niet lukt om Nederland voor de zomer van het slot te halen. NSC-fractieleider Nicolien van Vroonhoven wil bij de volgende verkiezingen wel lijsttrekker worden voor haar partij. Dat zei ze op tv bij Bar Laat. Ze benadrukte dat de keuze aan de leden is. Van Vroonhoven nam deze week het fractieleiderschap over van Pieter Omtzigt, die de politiek heeft verlaten. De officiële webshop van president Trump verkoopt t-shirts en petjes met het opschrift Trump 2028. Daarmee lijkt de president te zinspelen op een derde termijn, wat in strijd is met de Amerikaanse grondwet. Veel mensen willen dat ik het doe, zei Trump vorige maand nog. Voor een grondwetswijziging heeft hij steun nodig van twee derde van het congres en driekwart van de staten. Een van de raketten die Rusland gisternacht afvuurde op de Oekraïnse hoofdstad Kiev... is volgens president Zelensky gemaakt door Noord-Korea. Als onderzoek dat bevestigt is dat volgens hem een nieuw bewijs... dat Rusland en Noord-Korea nauw samenwerken. Bij de aanvallen gisternacht op Kiev vielen zeker twaalf doden. De Voedselbank begint een campagne om schaamte weg te nemen bij mensen die hulp nodig hebben. Uit onderzoek in Enschede blijkt dat maar 5% van de doelgroep regelmatig naar de Voedselbank komt. Om de drempel te verlagen krijgen gebruikers op steeds meer plekken niet meer een standaard boodschappenpakket mee, maar kunnen ze zelf uitzoeken wat ze nodig hebben.